Visser met het NOS-journaal. VVD en PVV zijn hard met elkaar in botsing gekomen over de steun aan Griekenland. In het Kamerdebat over de jaarverslagen van de ministeries noemde VVD-fractievoorzitter Blok het standpunt van de gedoogpartner onverantwoord. De PVV wil Griekenland uit de euro gooien. Volgens Blok zal dan meteen de vraag opdoemen welke landen er nog meer moeten volgen en heeft dat zeer nadelige gevolgen voor de economie. Als de wereldhandel nog eens instort zou dat een ramp zijn voor Nederland, zei Blok. PVV-leider Wilders verweet dat de VVD erop bangmakerij. We geven miljarden aan een land waarvan we zeker zijn dat we het nooit terugzien, zei Wilders. Volgens Wilders verkwanselt Blok de belangen van de VVD-kiezers. Duitsland wil dat de leiding van het IMF in handen blijft van een Europeaan. Volgens bondskanselier Merkel moet een Europeaan de crisis bezweren in de eurozone en niet iemand van buiten. Er zijn ook landen die pleiten voor een IMF-leider uit een opkomende economie, bijvoorbeeld India of Brazilië. Vanochtend werd bekend dat IMF-topman strauss ontslag heeft genomen. Hij wordt verdacht van het verkrachten van een kamermeisje. In Noord-Irak zijn bij een dubbele bomaanslag zeker 22 doden en tientallen gewonden gevallen. De bommen ontplofte in de stad Kirkuk bij het hoofdbureau van politie. Nadat een eerste bom ontplofte stormden agenten naar buiten. Kort daarna ontplofte een tweede, zwaardere bom. Wie er achter de aanslag zit is nog niet bekend. De stakingen in het openbaar vervoer beginnen op 7 juni. Dan ligt in Amsterdam het OV een dag plat. Op 8 juni is dat het geval in Den Haag en op 9 juni in Rotterdam. De bonden FNV Advocabo en FNV Bondgenoten hadden de stakingen vorige week al aangekondigd. Het kabinet is van plan om zeker 120 miljoen euro te bezuinigen op het openbaar vervoer in de grote steden. Het weer bewolkt en hier en daar regen.